Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Thaise betogers die een tv-station in Bangkok bezet hielden trekken zich terug. Het tv-station van de oppositie werd gisteren door de autoriteiten gesloten omdat het te positief zou berichten over de anti-regeringsprotesten van de afgelopen weken. Vanochtend werd het terrein bezet door meer dan 10.000 betogers. Waarom de betogers zich terugtrekken is niet leuk. De zaak behandeld van Potsch ontkent dat er garanties zijn gegeven over de straf die Potsch krijgt. In Spaanse media stond dat en dat hij daarom kon worden uitgeleverd aan Argentinië. De Argentijns Nech wordt verdacht van werden destijds tegenstanders van de Argentijnse dictatuur levend vanuit vliegtuigen in zee gegooid. Al hun functies neerleggen totdat het onderzoek seksueel misbruik is afgerond. Dat heeft overste Spronk van de Salesianen drie patersies te hebben. De partij een ongerouwe. De B vindt het arrest van de Hoge Raad onbegrijpelijk en overweegt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Ajax geeft 2300 kaartjes voor de bekerfinale terug aan de KNVB. De Amsterdamse club had net als Feyenoord 10.000 kaartjes gekregen voor de wedstrijd op 25 april.